Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederlanders moeten op hun oude dag zoveel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Door de vergrijzing zijn de zorgkosten volgens de RVZ onmogelijk volledig op te brengen door de overheid. Mensen moeten zich voorbereiden op hogere eigen betalingen door ervoor te sparen of door speciale verzekeringen af te sluiten. Het collectieve basispakket kan dan worden gereserveerd voor ouderen voor wie de zorgnood het hoogst is. VN-gezant Kofi Annan heeft de leden van de Veiligheidsraad opgeroepen tot eensgezindheid. Ze moeten Syrië onder druk zetten zijn vredesplan te accepteren en duidelijk maken dat het consequenties heeft als dat niet gebeurt, aldus Annan. Rusland en China, permanente leden met vetorecht, houden resoluties waarin met sancties tegen Syrië wordt gedreigd tot nu toe tegen. Montfort in Midden-Limburg is gisteravond getroffen door een windhoos. Van drie huizen is het dak grotendeels afgeblazen. Nog eens 200 huizen missen naar de windhoos dakpannen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Het politienummer voor niet spoedeisende zaken 0900 8844 is gisteravond een tijd onbereikbaar geweest. Het nummer kampt in een aantal regio's van 8 uur gisteravond tot het begin van de nacht met een storing. Het noodnummer 112 was wel bereikbaar. Het probleem werd veroorzaakt door een storing bij de telecomaanbieder Tele2 die weer het gevolg was van een stroomstoring in Rotterdam. De geblesseerde verdediger Joris Matthijssen reist vandaag mee naar Garkov, waar het Nederlands elftal morgen zijn eerste EK-wedstrijd speelt. Dat duidt erop dat hij bij de EK-selectie blijft. Matthijssen kan in ieder geval niet spelen tegen Denemarken, maar mogelijk haalt hij de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland wel. Het EK-voetbal in Polen en Oekraïne begint vanavond met de wedstrijd tussen Polen en Griekenland. Het weer, eerst zon, maar later stapelwolken en verspreid over het land buien met vooral in het zuiden en oosten kans op onweer. Bij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 19.